SAIK News Radio Aktieel. Goeienavond en hartelike welkom by SAIK News Radio. My naam is Corrie met nog een aflevering van ons actiehele program. Ons het gisteravond geluister na André Visagie met sy opname oor selfbeskikking. MUZIEK Vanaand luister ons na die klankbaan oor Dani Teron, ons boereheld van die Anglo-boereoorlog. Daniel Johannes Stefanus Tromp, geboore 9 mei 1872 op Tulbach. Hy word onderwijzer, aanvankelijk in die Vrijstaat. Later procureur op Kreersdorp. Hy is bekend vir die vloeiende Engels wat hy praat, maar hy bly een vurige patriot wat geen discriminatie ten die Afrikaner volk doet nie soos een sekere meneer Moneypenny, redakteur van De Star op een dag moes uitvind. Kort voor die Tweede Vrijheidsoorlog sluit hy om by die Weermacht aan en sticht die bekende wielrijdersrapportgangerskorps, een geduchte spannetjie fietsrijders. Die wielrijders het gauw bewys dat een fiets in sekere situaties baie beter binnen kan word as een perk. En gedien in die eerste jaar van die oorlog word hy een legende. Danny Tromp, Master Kepaniel Johannes Stefanus Tromp, gebore 9 Mei 1872 op Tulbach. Hy word onderwijzer, afhankelijk in die Vrijstaat. Later procureer op Kreersdorp. Hy is bekend vir die vloeiende Engels wat hy praat, maar hy bly een vurige patriot wat geen discriminatie ten die Afrikaner volk dult nie. Soos een sekere meneer Moneypenny, redakteur van De Star op een dag moes uitvind. MUZIEK Kort voor die Tweede Vrijheidsoorlog sluit hij om bij die Weermacht aan en sticht die bekende wielrijdersrapportgangerskorps, een geduchte spannetje fietsrijders. Die wielrijders het gauw bewijs dat de fiets in zekere situaties baie beter benut kan worden als een paard. En gedurende die eerste jaar van die oorlog wordt hij een legende. Dani Trom, baas verkend. Verna! Kapitein Tron, wielrijders kort, zo paard van de Wetselaar. Omtrent een mijl aan, net om uw koffie, kapitein. Dank je. kan net paniek veroorzaken. Die burgers hebben moed is gebrek. En ons breek oral deur. Hier, hier, hier. Ja, oral. Bota net niet. Het helpt nie om verskoning te soek nie, man. Philip Bota sê Tennyson was te haastig. De poging was slikken. Tennyson het 'n stuk of 100 man gevange geneem en Cruise het op presies waar hy was. Hele wat het betekent is, kon je niet daar uitkom nie. 4000 boeren mans, vrouwen en kinders tot oorgave gedwing. Ons moet hom maar uitkrijgen voor het te laat is. Dit bring 15000 Engelse rondom. Stel niet belang Robert kolonne man. Getallen tot dusver nie geplan nie. Generaal? Ja. Kaptein Tron se man het aangekom. Zullen we wel om sien. Ik zal morgen weer beraadslag, heren. de dus kaptein daar. Dank je. Man kaptein. Duplessis. Nee, ik kennen. Uh, generaal de Witte graag spreken. Land, meneer. is van. Wat een eh, wat is dit? Generaal? Ah, kaptein. Welkom by ons. Dankie, Gerard. Sit. Gaan het allemaal goed hier, generaal? Met ons, ja. ja. Ek het gehoor van generaal Kronjees op en Arie. Ja, hy moet die gast aan die oor gee nie. Koffie. Dankie. Maar eh, generaal het seker een plan. Ja, ek het een plan om daar die rijd krijg, maar... Gees hem maar sommer drink, ons nog nie seker gaan kry nie. Maar communicatie is ons probleem, ons sien. Daar lang kan sikkel ons meneer Leo Grave, ons kan nie deurkom nie. Maar, uh, kan generaal dan nie iemand stuur met die boodskap nie? Nee, wat is hier, nee, nee. En ons is hier nie so dag om kroon hier saamgetrek, is kaars en muis as ek nie deurkom. Muis is nie altijd een man nie, generaal. Met generaal zijn toestemming. Ik zou graag willen proberen. Is een kans mijn boodschap naar Kroonje te deel Ja, generaal. Wie werd het bij ons? Kroonjese mensen liggen hier vastgekeerd. Op de vallen van die modderrivier. Bij Parenberg. Ook Lendig daar. Grabbers gewoon losgebrand. Goffers kunnen bij mij zijn. Ik was niet van die vrouwen en kinders vandaan, die campus niet. Ja, ik heb daarvan gehoord, maar Ja, die Engels is al. Weet u iemand als ik aan deur nee. Ik zal proberen, generaal. Bora. Goed, kapitein. takich mra. Danny. Is je getrouwd? Nee, generaal. Nee? Nee, generaal. Dag, generaal. Dag, Sim. Maar Kappie neemt tenminste iemand samen. Een man staan erbij bij de kaas om deur te ja, maar hoe kom jij gaan? Stuur iemand anders. Als je Engels jou vang is het hele korps naar zijn my. Weet jy hoeveel Engelse is daar? Een Paar duizend. Ik kan je jou verstaan jou nie. laat is niet klomp Engelse invoetering. Je weet je staan geen kans niet. Die tart moet naar nou die noodlot. Die tart. Net dus. Hi. Na die slag van Paardenberg op 18 maart, het Cronier blij hoop dat hulp sy opdag, maar die Engelse wou klaarspeel. Baie van Cronier's burgers is gevang en talle het reeds oorgegeen. Daarom moest Strom met sy mondelinge boodskap die laar uitkomen, mondeling, so daar niks aan hom gekry kon word as die kakies om sy vang nie. ze het geen centrale laaghaar. En er duizendtallen was er verspreid recht rondom Twee van Tronse manschappen het laatmiddag tot nabij die linies vergezeld, zijn fiets teruggenomen en hij was op zijn eieren. Die middag wordt het terrein degelijk verkend. Die waagstuk wat hij wou aanpakken gedak En toen kon hij maar niet wachten voor die donker. die gebruik daar jare was, is gevechte teens om ondergestaak. Partijsoldaten kon gaan rus en ontspan. Ander moes sorg dat die kordon ondeurdringbaar bly. Niemand van buiten moes met Cronier contact maak nie. Tronse grootste probleem was die kampvuurlinies. So ver sy oog kon sien was haar vuren, met wachte wat kruisend was daar tussen marcheer het, linie na linie na linie. Die wachtposten het die Engelse linies haas ondeurdringbaar gemaakt. Zoals Tron later in een verslag zei, die wachten was wat tien drie uit mekaar. dus moest kruipen, op handen en knieën. Om deur te komen het onmoedelijk gelijk. Maar zoals het later in zijn leven gebleken het, was die onmoedelijke, die doodsgevaarlijke, juist die dingen wat Tron getrek het. Zonder om verder te aarzel, het hij dus begin met zijn deurtocht. Die eerste en een reeks waagstukken wat van om een legende zou maken. nacht nachtgetron ze zich skim tussen die vijandier beweeg en letterlijk kilometers afgeleid. Gesluip, geswem, aan de viervoet gedoe. Zoals zei later een vriend vertellen, mijn handen en knieën was rooi van die blaren, want het was stukkend van die dorens en scherp waar ik onder het rieën ver moest kruipen. Totaal uitgeput gun hij om slechts een kort rustkans voor het hij ochtend die laatste skof naar die geteisterde laar afleidde. number one, fire! Met zonnet hervat die Engels aanval op Gronier's laag, Number one, fire! 20, Die toestand was hachelijk. Onbewust van die zowat 50 of 60 vrouwen en kinders in die laar, het Roberts die boeren mag amper een week lang van alle kanten af laat bombarderen. Mensen het weggekruipen, sloten, gaten, onder die wallen van die rivier, wat vol was na eeuwige reen gedurende die nacht. Gunner number five, fire! Terugskiet kon er nie meer nie. Met al die kanonnen verwoes, was die Britse stellings buiten bereik van Mauser Koons. MUZIEK In zijn verslag aan president Kreur beschrijft Tron die toestanden wat hij aangedreven het. Daar zo wat 25 mensen dood en 50 gewonden. Kos om te eet bestaan omtrent die meer. Er is hartverscheurend om te zien hoe mensen wat betrekkelijk lichtgewond is, vergaan weens gebrek aan zorg. Dooie peren leven bij jullie honderden hier Het Dit besmet alles en die slechte reuk is bijna ondraaglijk. Daar was geen vechtlust meer. Die mensen het geworden zoals levende is. 4000 burgers. As jy in die Engelse hande val, sal dit 'n groot slag wees. Sien ek wat wil oorgê in die ou seun. Dis my arme mens. Kyk net hoe lyk hy. Ons kan nie eers ons dooies begrawe nie. Ons sal hoeveel dae wat ons hier sit vasgekeer. Elke dag onder die koels en die bomme. Kosmeer, die water is besmet. Generaal moet uitbreek. En al de wit zal Engelse aandacht afleiden. En hulle bezig. Ik weet niet, we zien... Mijn officieren praten omtrent al allemaal van orgie. Raak ons niet bevel. Bevel? Ik ben geest, mijn hele krijgsraad die in mij is. Ik wil lyk aan arme vrouwen en kinderen. is nog propvol naar Alirint. Morgen nacht dan. Zal mijn best proberen. gedurende die dag beweeg Tron tussen die mense deur. Probeer hulle moed inbraat. Probeer hulle oortuig dat hulle moed uitbreek. Maar niemand wil eers meer luister nie. En die nacht moet hy terug. Weer door die linies. Weer op sy knie. De baie gehavende Tron kom terug by de wetse laar. Sy een been so beseer, dat hy daar daarna nie sonder hulp op een perk kon kom nie. Als ze dat net met een kop kan krijgen dat het al uit weg is. Het is alleen makkelijk zijn, generaal. Die mensen zijn moed is gebrek. We alleen meer vechten. Ja, als koningin weer zijn commandant aan zijn kant kan krijgen. Ja, wacht eens maar. Ik zal even kenners mee op hoogte houden. Zodra daar een beweging is, zal maar week uitgeput is. Dat je we gaan schoonmaken met je gras. Danny. Ik is trots op jou. Als mijn mannen wat ze kon krijgen, je recht krijgt. verstaan het dit lig geword voordat uh, eh, Philip Botha sy stellings kom bereik. Anders sien die teenoor was te haastig, het vroeg aangejaag. Tot dit al sê ons, maar wacht hoop reis ons aanbod aanvaar, ons kan acht voor help. Nou, kapitein, het het al beter? Oh ja, generaal, het gaan allemaal weer aan. Ik ken de heer Walmerans, hij is van de uitvoerende raad. Oh ja, ons het al ontmoet. Ik moet jou geluk wensen met je stukje werk naar nou Klonjeer toe, kaptein. Ik kan jou verzekeren, ons Transvaal is trots op jou Dank je. So is na aanleiding daarvan, generaal, wat ek een voorstel wil doen. Ja, dat is goed. Um, ek het vrystaat gekom met die idee om een speciale korps te stig, een kinderskorps, een groepie uitgezoekte manne, speciaal opgeleid en goed toegeris. En bereid is om ter enige tijd achter die vijandelike linies te gaan spioneer. Dus lang al so korps gehad het, wat die oe en die oore van die generaals kon wees, dan uh, eh, so die Engelsen nie so ver die vrystaat binnen gedring het. Dan so generaal Kronje waarschijnlijk nie vastgekeers het. Nie. Ik denk het is een uitstekende idee. Dan gaan we plannen. Ik ga morgen terug, transvalten hier, Wolmerans. Ik ben voor die president. Het is niet nodig om te wachten tot Danny kaptein. Ik zal morgen telegraferen. Ah, oké. Okay. Ja. Goeienacht, kapitein. Goeienacht. Rustig, Fijn. Bijna. Ja, meneer mannen zeker liever gaat het, hè. Dus je wat ik toch? En hier het kort te zijn. En ons wordt zo. Omwille van generaal Konje Ja, generaal. Waren vinteren. Maar ik zin Roelof. Ja, ja, hoe jullie hier gekomen? wat gedaan, ons hoor daar lang niks van jullie niet. Generaal Kroeje het, het gegeven. generaal. Oh. gisteren al, dinsdag was ik. Vroeg. Geloof ik het niet. Gaten weggekleed. Tot gisteravond. Verzorgelijk, ze later historie hoor. Jezus mensen het inderdaad geen ander keuze gehad nie. Totale moedverlorenheid dit geheers. Op Majuba-dag wordt amper 4000 burgers kruisgevangenis, Net die verwoeste laren achtergebleven. En door de rivier afgelopen getuigenis van een laatste poging tot bravade. Duizenden patronen wat in die water gegooid is om te verhoeden dat het aan Engelse handen valt. Cronierse oorgave. Een van die zwartste dagen in die oorlog. Ik is jammer, Oceaan, jouw moeite was te vergifs. Maar zijn mensen geweest, generaal. En dat is gedaan. dat wil niet meer vechten. Ja, maar het kon gewerkt, het kon naar rijk ik weet, generaal Sukon. In elk geval, Robert, zal over een paar dagen stil wees. Ons kunnen reorganiseren, versterkingsaanvraag. De loops, heel korps is te goed gekeerd. Rapport het vanmorgen van president Kreur teruggekomen. Jouw rang zal min of meer gelijk staan aan die van een veldkornet, zodat je op krijgsraad kan zitten. Daar is een paar heliografisten tot je beschikking gesteld wordt. Voor elke transvaalse burger wat jy in die korps opneem, kan jy twee perre aankoop en die krijgscommissaris sê jou voorzien van alles wat jy wil hee. Het sal bekend staan as die TVK, Tron Verkenningskorps. Dankie, generaal. Wat gij nou maak met die wielreiskorps? Wel, Koos Joost is al oorneem, generaal. Hy die korps help stig. Is goed so. Aan jou sien, want ons taak is nou veel moeiliker, hoor. En jou mannen met die Engelse maar optrends ver as jylle kan. Want dat was het goede lees nodig. Nieuws zou vanmorgen niet gevaarstelling. Die tronverkenningskorps wat veel bekend staan als die DVK begin liever krijgt. Saam met sy neef Jan Tron en Bani Inslin, soek Tron die lede van sy korps uit. Geharde manne wat bereid moes wees om onder moeilike omstandighede amper voortdurend in die veld te leef, altyd waakzaam, altyd gereed vir aksie. Primitief soos die korps was, le hulle die basis van een nieuwe soort oorlogvoering, Gerlas. Gerlas. Dani Trom was amper een genadeloze leier. Met een eisterhand het hy sy korps regeer, maar toch rechtvaardig en goed vir sy manne. Eindelijk was hy alleenloper, een enigma, maar in die tijd meng hy teen sy aard in vrylik met die mense. Hy leie door altijd eerste te wees om gevaar te trotseer. Nooit laat hy geleendheid voorbij gaan om die kakies te molesteer nie. Kampie! Ja? De voorraad gewoon in onze! Ja. Lijkt my so'n pakkie militaneers so'n paar waans 400 man pakken zo'n paar Benevens verkenningswerk raakt die TVK al groter vliegenisal zijn. Getrouw aan zich geaardheid streeft Tron naar groter en groter uitdagings, groter gevaar. Om patrouilles te molesteren is niet meer genoeg. Niet. Die DVK is mans genoeg voor een hele kolonne Engelsen. gaan Beweegbaarheid was die wachtwoord van die TVK. Opgedeel in kleine groepjes was hulle oral. altijd op die hoogte van die vyandse bewegings. altijd bereid om tot actie oor te gaan. Maar die Engelse oormacht was te groot. Na Cronje se oorgawe het een soort paniek in die boerenmachten kom sit. Al meer het kommandos begin terugval. Econoom, man! Die Engels zullen niet komen! Opstaan, kerels, opstaan! Opstaan, opstaan, opstaan! De Engels zullen niet komen! Die Jullie gaan komen! Nee, man! Los die kanon! Los die kanon! Anders pak je Engels zal niet komen! Verwacht! Jullie kunnen die kanon hier los, dat is genoeg gezegd om de Engels af te nemen! John! Breng ik wel eens, schip die kanon op toe! Zelfs de wet het besef is als Hilaar moet verschuiven. Voor Dani Tron met sy voortvarende aardheid het die besluit heeltemaal dwars in die krop gesteek. Dit is dood eenvoudig lafhartigheid, generaal, soos een klomp klein sienkies wat geskrik het. Die manne is verslaak, kaptein. Die bezigheid in Kroonjeet het het al gedemoraliseer. En ons robbers ook nog op pad in de grootmacht. Hulle is bang, bang die selfde ding gebeur as in Kroonjeet gebeur het. Ons kan niks met klei terug nie. Ek is net so wel oorgee, vir Engels is hy vat ons land, ons te bang om te beklei. Daniel, sien, ons moet mag miskien nou gebrek wees, maar as recht kom. Ons moet intussen terug van Abrams Krautwijk nog gedraaid doelwit in gaan maken. Ik je in je korps achterblijven. Dat de heel van Robert's bewegings. Daar was niks wat die Engelse kon niet. Robert's machten was op pad om Bloemfontein te bezetten. was niks wat die TVK kon doen behalwe bespiet nie. Vanaf die omliggende heuvels moes hulle maar getroos kyk hoe die oormacht voortdreun. MUZIEK Op 13 maart 1900 word Bloemfontein ingeneem, sonder dat een skoot geskiet is. President Stein het betijds in Kroonstadse richting gevlog. By die ouwe presidentie in Bloemfontein word die Britse vlag gehuis. Maar het was nog nie die einde van die oorlog nie. Nie dadelijk bewus van die nederlaag in Bloemfontein, vecht die TVK vir beter voort. Een hankie vol manne tegen de duisende teenstanders kan echter nie veel skade aanbrengen. Ze stroomt tot zijn frustratie moest achter. Kom mee! Ik ga niet alleen worden, Benny! aangenehm als amper niet verskoot geskiet. Duivels. En die boerenmachten? Bij Zuister. Generaal de Weet het zelfs de commandant is verlof gegeven om naar die plaats toe te gaan. Waar is die generaal? We gaan vlug Kroonstad toe. President Stein is daar. Dank je, ik me afslaan. Wat nu, kapitein? Ja, nou? Bloemfontein en Hulle aan de eh, directe schakel met Transvaal voor de voorraden en troepen. Als net iets daaromtrent moet doen. Jan, Henry, blijf jullie preparen. Charles, verwaai dynamiet. De rest van jullie spreidt. Hou jullie gewoon op. dat is. Dat is goed ook. Kom eens af. Kom eens af. maar je pad. Recht, Rechts ons. Die verwoesting van die brug bij Glen was die begin van sabotagepogings wat nog lang zou duren. En die Vrijstaat en later ook in Transvaal. Die korps maak sy hoofdkwartier op Brandvoort. Tron kry by president Stein machtiging om die hele gebied tot by Bloemfontein te verken. Kakie patrollies te molesteer en verraaiers aan die kaak te stel. Baie van die boere het begin voel dat die oorlog sinneloos was. Dat het net een kwestie van tyd was voordat die Engelse oorneem. Sommige mense het selfs begin hoop verdien aan die vijand. Iets wat Tron met sy vierige patriotisme nie kon doodneem. se jou lood sê. Nie veel nie. Veel is nie veel nie. So 20 of 30 sak meel. Hy lig kappie. Daai lood is vol. Daar's omtrent 150 sakke meel alleen. Wie bear jy dit? Jou Engelse vriende. Hulle mors hulle tyd. Ons kon lankal al vrede gehad het. Die Engelse gaan tog oorneem. Hoe kom jy hierdie terug hierdie plaas waar jy hoort? Jou soort is in die naam of die kamer weg nie. Chico. Kopie. Bring die telegraaf saam, voordat die hele wereld laat weet waar ons is. maar zeker spreidt die onkeerbare Engelse net weer. Brandfort wordt ingeneem en die TVK moet uitwijken. Tron sluit weer aan bij generaal De Wet met verdere ontstellende nieuws. Want Lacroix staat ook nog gevat. Ja, en dan is bezig om op te drukken Transvaal toe, generaal. Ja. Je weet ze zien om te vluchten is moeilijk. Maakt me schaam. Wat kunnen ons anders doen? Twaalf keer soveel manne as ons. Ek het een sein gehad van Louis Bota. Hy wil hy ons met terugkeer ter asfalt toe. Met die TVK nodig. Julle sal jou opmaas nooit kan stuit nie. Ons kan daar een plaag, generaal. Ja. Julle het goeie werk van ons gedoen, kaptein. Ek wil dankie sê. Ek denk ons slint is in terugval Heilbrand toe. Na president Stein toe en so tussen die Engelse en die flankbuit. Daar is nog oor genoeg van hulle hier, generaal. En hulle soek, generaal. Ja. Maar hulle kry my net gou nie aanne nie. Ons sien ons mekaar weer, generaal. Eendag. Maar dit moet goed gaan, sien. Ons moet die Engels hier nie aanne kry nie. Ons ken generaal maar. Niks kon inderdaad die Engelse opmars stuit nie. Tron se korps was maar 'n klein vliegie in die saal. Op 29 mei 1900 wen die boeremachte onder generaal Delarey een dapper poging aan om die Britte by Doornkop net buiten Johannesburg af te weer. Dit misluk. Johannesburg word op 31 mei 1900 ingeneem. Pretoria vijf daal later. Die meeste mens het gedink die oorlog is verby. Min het hulle geweet dat die strijd nog twee lange jare sou duur. Op 6 juni 1900 is Dani Trom in zijn verkinderskorps andermaal op pad naar die Vrijstaat. Die korps tussen tot 300 vergroot. Een paar interessante dievengezichten bijgekomen. Een paar Hollanders, Duitsers, Russen, een Ier, een Bulgaar, een Griek, een Turk en zelfs een Arabier. Maar dat is recht, dat je het allemaal. Maar is maar wat is je dit. Zegt die kost niet. Oh, wij die mannen met elkaar maken, man. Je mengt het water. Wat is pappenressus, man? Ja, maar ik kan het vreemd die pap. Dit is pap, dit man is dit. Kappie, kappie, ruk hem alles opzet. Ruk hem alles opzet, Ja! Wij zijn nog net weer die moest tegen La Dora. Lodewan is ontzettend maar. Het tijd om vrolijk te wezen die mannen degelijk benut. Want die werkelijkheid, die oorlog, kon niemand wegredeneren niet. hebben hier niet kloof gekregen. We hebben nou een man geschiet. Ik ben naar Boet Carlos aan toe. Met die ferry vandaan, alles op veilig geweest daar. Goed zo. Ja, dan kijk wat van snel aan die skierworst. Daar vandaag is al drie. Soms was het maar stil. Partij van die mannen het rusteloos geraak en wou graag huis toe. Op 'n dag is vyf vrystaters vermis. Tron was woedend. Patrollies is gestuur en die drosters is gou aangekeer en moes leer wat dissipline is. Hulle kon net drie kry, Kapie. Waar was julle? Doen dit. Ry net rond. Smos is tyd. Wag, Kapie. En En баналиш. laten we Лага найсти лёп. Als je niet de gitaar moeten leggen, papi? Zwoer is het mee. Ja. Maar dat is mensen wat kan verlangen. Mensen met vrouwen en kinderen. Oorlog is niet plek voor sentimenten, Jan. Weet je ooit wat het is om te verlangen, Kappie? skepsel. Vandag. Die TVK was nooit vastverbonden aan een bepaalde commando. Hulp is verleen waar hulp nodig was. Samen met commandant Koolivier beplant Tron en sy manne om een kolonne Engelse na bij Lindley uit te wis. MUZIEK Klein groepjes lei die tv VK-mannen overal in die randjes verspreid. Maar op een rand vier dagen niet op niet. En die dag in eindigt rampspoedig. was niet de eerste keer dat Danny Tron in die steek gelaten is, niet. Niet die laatste, niet. 17 man dood, gewond op de vang. Dit net omdat ons niet op één man kon vuil Nou Daarom kon hij niet betijds mobiliseren, kapitein. Hij was net niet daar, niet, Jan. Dat is eenvoudig als dit. Hij spoelt bij Lindley, weet ook niet wat hij wil heen. Kom maar, als die Engelsen vastgekeerd is, net te bang om te bekleiden. je jullie niet ompraten, kapitein? Werk is samen, de komt Sittelaars Ja, dank u. Weer een En dan al de het ons nodig. De Engels is bezig om op terug naar Bethlehem toe. Het was niet de eerste keer dat in die steek gelaten is, niet. Niet die laatste, niet. 17 man dood, gewond op de vang. Dit net omdat ons niet op één man kon vuil Nou kon hij niet betijds mobiliseren, kapitein. Hij was net niet daar, niet, Jan. Dus is eenvoudig is dood. Hij spoelt bij Lindley, weet ook niet wat hij wil Kom als dat die Engelse vaste kerels net te bang om te bekleed. Kan jullie niet ompraten, kapi? Werk die samen om sukkelaars neer. Ja, dank u. Weer rapport, Kappie. En dan al de beter het ons nodig. De Engels is bezig om op te drukken naar Bethlehem toe. Drie mannen bij elkaar. Ga door, opstaan. Ons rijdt nog vannacht. Opstaan, mannen. Opstaan. Ga ons eruit, Maken mij spinwijs aan zoekers en tappies. Opstaan. Wel. Dag erop. Ja, Daniel Sien, welkom terug. President, dat is nou uh, eh, Daniel Trond van Beekje verteld. Dag, kapitein. Dag, president. Hoe lig jy, toe daar my voorspoedige tog gehad? Paar skermitselinge op pad, generaal. Vooral by Blauwkop het het amper slecht gegaan. Paar van ons mannen redelijk verwond. Ja. Ja, jy gaan toch wel te goed nie. Dorp is baie Engels gesind. Als van die mense wat al gereed maak om die kakies te verwelkom. Mannen verwacht generaal alleen. Als hulle vannacht nog oprik, kan hulle morgen hier wees. Is die plan generaal? Ik denk niet dat ze zo makkelijk wordt grof geskipt op die dorp. Losbarsten, er te veel vrouwen en kinders van die sympathiseerders bij. Ik weet, jij moet je voetvolk kunt wat invallen toemel. Ik een flanken dek, maar dat berg met infanterie. Ja, ik denk dat ze sommer dadelijk vertrek. Geef die mannen kans om weer een slag ordentelijke kost in handen te krijgen. Ja, maken zo. Ons bij verbinden. Dank je. Dag, president. Dag, kapitein. Merkwaardige man. Ja. Altijd op zoek gevaar. Bijna roekeloos. Wat zou die man zoiets laten doen, Christian? Ik weet niet zo mooi, niet, president. Man praat niet veel, niet. Dit zijn een is kort voor die oorlog dood. Misschien iets daarmee te doen. Ik Die mensen van Bethlehem was overtuigd dat die Engelsen die dorp zonder moeite zou bezetten. in so mate, dat die hoteleienaar een feestmaal vir die kakies voorbereid het. Maar het nie met die TVK'se eetlis rekening gehou nie. Tron het altyd gesorg dat sy mense goed eet as die geleentheid daar was. Vandaar die TVK'se bijnaam, Kaptein Dik Eet en sy manne. MUZIEK Not Ben. Mr. Tron. Mr. Tron. Mr. Tron, your men are eating all the food. When the English get back, there'll be nothing left. Heralds, when you dance the new sales wicket, say Spencer's or Falkos. Added man and Moeilijke dame nog met Maar Oké. Okay. Op DVK. DVK. Zoals beplan verdedigde die TVK die volgende ochtend die dorp. De wet zou die Engelse opmars van die omliggende rankies probeer stuk, maar weer is die oormacht te groot. De wet moet terugval, en alleen kon die DVK nie die strijd volhou nie. Kappie! Kappie, die commando is bezig om terug te val. Daar is nog Engelse vertelkens op pad. Ons is nie een kans nie. weg. Weet je, dat dief hem daar krijgen. De wittere terrier verder tot in die witte bergen nabij Voorisborg. Die Britse macht het hem omsingel. En die generaal het besef als hij in Stein gevangen wordt. Dit net een kwestie van tijd zou wees voor het allemaal oorgie. Wat is plan, Christian? President, ik zal iemand uit. Noordwaarts. De meester, generaal. Nou, zoiets voor ik 2000, Danny. Dat is waar jij zou moeten helpen. Je zal vooral mijn achterhoede moet wezen. Mijn gedurig laat dit precies waar die Engels is. Als er een ooit veer moet ons net wegwezen in Ik zal dadelijk mijn secties uitzien. Dag, president. Goeiedag. Goeie man, Christian. Ja, president. Dat heb ik haastig soms. Terwijl die verkenningskorps route probeert vaststellen, is die laatste voorbereidings bij de Wetse commando getref voor die nou historische deurtocht door die Britse linies. Die konvooien bestaan uit zowat 400 waas en 2000 burgers. Die succes van die tocht het grootelijks afgang van die TVK's verkenningsvermogen om de wet voortdurend op die hoogte te houden van Britse bewegings. Drom volgt zijn beproefde tactiek door zijn korps en groepjes van 12 man uit te sturen. Door wat 750 meter van elkaar stelling in te nemen, wordt de indruk geschept dat de uitgebreide vechtlinie van meer dan 10 kilometer die konvooi beschermt. wat vir ons plan maak. Tot na 1 uur die oggend van 16 Julie het die mag voortgetrek. Op die plaas Witklip word daar uiteindelik afgesaal en gerus. Maar vroegoggend word daar weer die pad gevat. De wet in president Stein moet nog verder noord, Transvaal. Tron en sy manne is voortdurend by om te verken en die wêreld vir die vyand moeilik te maak. hulle moeilijk. Als ons net oor die Transvaal grens kan kom. Maar alles op ons weet. was nog lang niet voorbij. Nie. Britse kolonnes was steeds warm op de Witse sporen. Steeds verder noord. En die dag wordt Danitron bevorderd tot commandant. Maar voor zijn makkers zou hij altijd kappie blijven. Uiteindelijk, op 6 augustus 1900, trekt de wet bij Skoemans Druf door die Die TVK vergesel hem nog tot op Wintersdorp en op zondag 12 augustus skyde wet in Tromse paaie op een ongelukkige noot. De wet het Trom daarvan beskuldig dat hy om nie betijds gewaarskeerd in een verrassingsaanval dier Matthew in die vorige week nie. President Stein probeer die vrede bewaar, maar de wet trek verder met generaal Liebenberg van Transvaal en die TVK kies hulle eie koers om een paar welverdiende dae van rust te geniet by Mooi Riviersoog. MUZIEK zijn we het weg gaan. Nee, maar ik denk dat is naar Aniki's graf toe. De plaats is net die andere kant. Ja. Als bij van ons wordt niemand weg om naar terug te kunnen naar vooraf. We zijn maar allemaal van vooraf moeten Weet niet van Kapi. Hij is anders. Voor ons is daar nog altijd net één meisje geweest. Krijg soms die gevoel dat die oorlog vir hom 'n is. Annie Nietling, benevens sy land, die enigste liefde in Dani Tron se lewe. In augustus 1898 speel sy eenmiddag tennis. Die aandplaas het dat sy slecht voel. Ook haar sister Etta begint nie sirig voel. Dani sou die naweek omkuur het, maar weens die meisiesse ongesteldheid word het afgestel. Almal dink dit sommer net verkouwe, maar die meisies word sieker. Dokters hulp word uit Johannesburg ontbied. Alles te vergeefs. Op 29 augustus sterf Hanni en die middag ook haar sister. MUZIEK al bij slachtoffers van longontsteken. Dit was een slag wat Dani nooit kon vergeten. Nog koffie, Dani? Nee, Tony, dit was de Heere Ons moet leren vergeet. Ik heb hier een beetje beschuit aangepakt. iets sou oorkom by julle my, my hannekie by ek en op begraaf. Ons sal jy een van die daar begraaf is die so aangaan. Die voeter ons altyd in die gevaar. Mens het net een kans wat die dood. Jy moet daarom gaan dink. Maar het my net twee liefdespanne. En anders al wat ek nog oor het. Ik denk dat ik ook verloren heb. Die vier raakt bij je bedrijven gaan die het watersrand. Daar stellen sabotages. Roederportstatie wordt onder meer opgeblaas. Geen kaki-patrollie wordt met rust gelaten. Gevangenis is geneemd en boerengevangenis wordt uit tronken bevrijd. Guerrilla-oorlogvoeren begint sterk vorm aan nemen. verwoest en treinen opgeblazen. Die DVK's hoofddoel is om verbindingsroutes en communicatie te ontwrig. Tron raakt zo vliegen die sal vir die Engelse, dat de prijs van duizend pond op zijn kop geblazen wordt. Raise your hands, gentlemen. Drop your rifles. Bring it off. Up with your hands, gentlemen. Ja, die hele graaf, vanaf. ik het vir die ammunisie kan staan. Alles wat ik kan gebruiken. Jij ook, kokkie. Ik zie je juniors tot kaki. Papa, ik ben terug hier achter die bossen van gekrepen. What are you going to do to me? Soep van je koken en je opvreten. Kom, kom. Tron laat om die stuurderenprijs op zijn kop niet. Soms stapt hij amper letterlijk die leeuwkuil binnen. Tell me, what did you really think of Hamilton, sir? Hello, young fella. Haven't seen you around here before. Come and have a drink. Captain James, sir. Sit down, James. Uh, you're not one of uh, Hamilton's crowd, are you? Ah, yes, sir. Right about George. Funny, <laughs> we were just discussing the general. So we were. Uh, Newton, Tucker, 7th Division. Very see if you get James a drink, will you? Oh, surely, surely. Thank you, sir. Nice to have you here, James. Simpson! Ander lede van die korps beweeg ook onder die kakies, nie altyd so onopsigtelik nie. They promised us we'd be back home in six months. I hear the Highland Regiment is going to sweep up after Hamilton, and within a few days they will chase up and deal with Devet. Thereafter the British flag will be run up. Where? all over the ruddy place. Well, as far as I'm concerned, the sooner the better, and we can go home. Well, according to Mackenzie, old Kruger will retreat north as far as Leidenburg and then leave Pretoria lightly defended. War will go on, of course, but the important thing is that Roberts must crush De Wet before marching out of the Free State. Disarm the Boer population. It's the only way, it's the only way to ensure that he gets no further support. I agree, sir. It does seem as if Lord Robert is incapable of ever catching up with the event, the way things are now. I say, you haven't uttered a word all night, Squire. You must be a ruddy spy or something for those fancies back there. Or, or what? good medicine for a sore throat. Well, James, nice to see you. We had a useful chat. Thank you, sir. Oh, by the way, be careful if I were you. That uh, bastard Torona, his scouts are prowling about. I'll be on my guard, sir. Yes, I should. Good night. yeah. Well, Billy, nice young fellow, wasn't he? Very much so. please see that Colonel Bradesbury gets this? Yes, sir. Was goed big fine. Eh? Yeah. En jij? Ja. Mijn paard, percent Colonel Bradesbury. Ons gepakt. Thank Oh, thank you. Thanks for your hospitality and a nice dinner. You may be surprised to know that tonight you've been entertaining Darnie Tron. What? Well, I'm In laat jaar raak een beetje stil voor die DVK. Na een paar mislukte sabotasiepogings is allemaal maar even back af Een verwelkomme oproep van generaal Liebenberg om een groot kolonne Britte bij Gatsrand op die plaats Elandsfontein te gaan voorleiden. Op die plaats het die boerenoentjies die legendarische verkenner en zijn mannen verwelkom met lenkies en kokardietjies in die vierkleur. Die volgende ochtend wordt stelling ingeneem en daar wordt gewacht op generaal Liebenberg. Bijna acht hier nog geen ticket van die vraag. Hoe goed ken hij die wereld hier op? Ik weet niet, maar die afspraak was dat ons hier bestuurd gaan. Hij zou niet ook aan geweest zijn. Een Engels is al hier. Zou zijn iemand stier aan te zien? Wat blij. Ze liever zichzelf gaan. Dan wil ik het wordt goed genoeg. Wow! Kapi, Geef ons die paarden ons, rijd in de kopje uit. Graag, Misschien is jullie de Engelse gewaar niet. Ze ons posities vragen. Kapi, waar ben je koos? Later. dat. Ik doe het niet. Ik hoop nie hy gaan staan en maak moeilijkheid. nie. Die Engelse kolonne is groot. Maak om lief. Moeilikheid. Nee. Dan gaan we op die zaal van boven zien. Hé, Kappie? Thank you. Kaki tron daar aangetref en samen met de eie dooie verkenners in vlakgraf te begraven, zonder om bewust te wees dat dit die baasverkenner Dani Tron is. Ze mannen het om later ontdek en een behoorlijke begrafenis is in die familiekerkhof van die Pinaars op Elandsfontein gehou. na die oorlog in 1903 is haar aan Tronse voldoen. Een derde keer is hij begraven. Een laatste rustplek. Langs zijn geliefde Hanni Nietling. Op die ouderom van 28 jaar had Dani Tron die hoogste prijs betaal. Voor zijn geloof en vrijheid. Voor zijn geloof in zijn land en volk. o Israel, op jy hoogtes leid het verslaan. Hoe het die helde geval? Vertel nie in gat, verkondigde nie op die strate van Askelonie, so dat die dochters van die Filisteine hulle nie verheug, die dochters van die onbesnedenis nie jubel nie. Berge van Gelboa, mag op julle geen douw en geen reen en geen velde van offergades wees nie want daar is die skuld van die helde weggegooi. Die skuld van Saul, sonder dat het met olie gesalf is. Sonder die bloed van die gesnuvel is. Sonder die vet van die helde, het die boog van Jonathan nie achteruit gewyk, en die swaard van Saul nie leeg teruggekeer nie. En dit! Saul en Jonathan, die bemindes en lieflikes, is in hulle lewe en in hulle dood nie geskreeu nie. En dit! As arende was hulle, sterker as leeuws. Dochters van Israel, ween oor Saul, wat julle weelderig bekleed met skarlaken, wat gouwe versiesels aangebring het op julle gewaad. Hoe het die helde geval diep in die geveg? Jonathan le verslaan op jou hoogtes. MUZIEK is benauwd oor jou ontwil, my broer Jonathan. Jy was vir my baie lieflik. Jou liefde was vir my wonderliker as die liefde van vrouwe. En Hoe het die helde geval en die oorlogswapens verloor gegaan? As die somse laatste spal oor die berge in verdwijn speel die skade wees soos vier Oor die jylle kontree Dan sal hy af en maak een vier Om die akkels weg te hou Langs die eenzame rivier Sit die reiter in die nacht Hy is ja nie generaal generaal Met vertrouwe en geloof Sluit een man dus by hom aan Trots om saam met hom te rui Selfs om saam met hom te ster Voor te staan en vry te leer Is die recht van een volk Hy weet is tyd om te besnuit Want hy is een boere generaal Hy is ja nie commando's. Jy is allemaal helder van ons volk. En soos jylle allemaal weet, is ons volk op hulle knie. Ek sien daar is van jylle hier wat skase geweer kan vasthou. Ek waardeer jylle dapperheid, maar iemand moet achterblij en vir die vrouwens en kinders sol. Commando's, vanavond het ek vir jylle goeie nies. Ons is nie meer alleen in ons strijd nie. Ek hoor delerij, gaan weer die boerelein. So kom en staan, soos een volk weer saam, en jaag dier hierdie lang donker nacht, om saam met delerij te gaan rij. Hey is Jan die generaal Een alboere generaal Hy dra sy volk op sy haar Want hy is Jan die generaal Hy dra sy volk op sy haar Want hy is Jan die generaal Soos een man achter die Danny Teron Danny Teron Op 28 december 1907 het generaal Louis Bota die Daniteron monument na by Potsofstroom onthul. Op 9 september 1950 is een monument op die plek waar Daniteron gesnevel het, na by die N12 tussen Johannesburg en Potsofstroom onthul. Die Commando Kruifskool is op 1 november 1967 in Kimberley gestig en in 1968 is dit na die Dani Teron Kruifskool herdoop. Suid-Afrikase school vir, vir militaire intelligentie is ook na Dani Teron vernoem. Die Dani Teron monument wat buiten die militaire basis in Kimberley was, is na Fort Shanskop in die buitenwijke van Pretoria verplaas. So groet ek Corrie Slabbert, tot morgen met die 7 uur nies. Een heerlijke aand verder. Ek speel uit met die Van Wyk broers se kookwater. MUZIEK die Bouwabab traditionele messeskou. Vanaf vrijdag 30 oktober tot zondag 1 november by die Safari Kwekerij Linwoodweg Pretoria. Bel Etienne by 074-538-4508 of Hantie by 082-782-2671 vanaf vrijdag 30 oktober tot zondag 1 1 November die Bouwabab traditionele meseskou by die safari kwekerij Linwoodweg Pretoria. Yes. Het jy alweer met die melkmaschine gespeeld? Nee man, die kracht is jyke af. Jy maas ook jy op jy cellfoon. Nee man, hier die verdonde sein. Weet. Yes. Maar as dit een ding wat jy kan ontstaan maak, dit is USL Services South Africa. So die ouwens, met zero downtime, die beste dienst, 24 uur, ek sê jy, is die belangstellende DJ, die eie radiostasie, kontak hulle. Die kracht kan maar afgaan, luk sy nie, alles is veilig. Die van die stad af, en ek is van die, hoe kan ek sê, die plaas af. Maar nou met die land wat soos kaars is, wat nou moet ek doen? Nou hoor ek maar hier in die dorp. Ek het een bokkie, net so twee straten af. En ek sê, ek gaan nie dat in die dorp. Nou hoor ek maar op die internet. Kryf jou DSL services, en ek gaan jou uitdaging. Soek jy na een daksel vir jou poekie? Is jy eensam en alleen? Jy hoef nie. Ga na www.maakie.com Sluit vandag aan. Dis pinnig, makkelijk en heeltemal gratis om aan te sluit. Voltooi jou profiel. Vertel ons omtrend jouself en wat jy opsoek is na in een pasmaat. Laai een foto op. Al is foto's optioneel, sal het die hoeveelheid belangstelling wat jy ontvang dramatis vermeerder. Probeer ons gewulde tweerichting pasmaatstelsel en sien wie by jou pas. Of probeer ons baie soek opties om te sien wat er ene die beste vir jou werk. Teken gereeld aan, wees proactief en neem die eerste tekening registreer dier lede waarvan jy houd te kontak. Die belangrikste van alles, geniet jou self en die ontdekkingsreis om jou perfecte pasma te vind, terwyl jy hoopelik levenslange vriende padlangs maak. Vir meer inlichting, besoek ons gereelde vraag of artikelblad sy. Voel gekoester en gelukkig. Dit is makkelijk en gratis by magie.com Plaas gerus die gratis advertentie of aankondiging op www.v.co.za www W.co.za is een initiatief wat streef na die vooruitgang en welsijn van die Afrikaans sprekende volk wat ekonomische bemachtiging en vrijheid begeer, as ook selfbeskikking en onafhankelijkheid. Ons dien die volk as een geheel, maar ook specifiek slagoffers van die onwettige BEE e en Affirmative Action Wette van die Republiek van Zuid-Afrika. Alle Afrikaans sprekende volk waar ook al in die land of wereld hulle self bevind wat de westerse levensweise van vooruitgang, morele waardes en standaarde naastreef. Het is tyd vir volks eie ekonomiese bemachtiging so ons ons mense kan ondersteun en bezorg die ons eie vernuf, koop en verkoopskracht, kennis, ondervinding en sovoorts vir ons eie voordeel as ook die vir wie ons zorg kan aanwend. Soos SIKRadio.com is ons een trotse deel van die inspannetwerk. Kom kyk gerust by www.v.co.za www.v.co.za